Het kankerverwekkende asbest kwam vrij bij een brand in een verfloods. De deskundigen zeggen in een rapport dat het asbest nooit goed is opgeruimd, hoewel de omgeving van de loods een paar maal veilig is verklaard. Het is opnieuw glad op verschillende wegen. Volgens Rijkswaterstaat moeten bestuurders ten noorden van de lijn Den Helder-Enschede oppassen. Door ijzel is het vooral op de A28 tussen Zwolle en Hogeveen glad. Daar zijn meerdere ongelukken gebeurd. Noord-Korea zegt dat het met succes een proef heeft uitgevoerd met een waterstofbom. Vannacht werd op internationale meteorologische stations een beving gemeten van 5,1 op de schaal van Richter, vlakbij een plek waar Noord-Korea eerder kernproeven deed. Experts betwijfelen of Noord-Korea inderdaad een proef heeft gedaan met een waterstofbom. De beving zat daarvoor te diep. In Costa Rica is een Nederlands echtpaar vermoord, melden media in het land. De twee wonen vrij afgelegen en zijn vermoedelijk een aantal dagen geleden beroofd en doodgeschoten. Ook een man die op hun bedrijf werkte werd om het leven gebracht. De Nederlanders woonden al acht jaar in Costa Rica. Nederland zou hulp hebben aangeboden bij het politieonderzoek. In Keulen hebben honderden vrouwen gedemonstreerd tegen de grootschalige aanrandingen op Oudejaarsavond. De demonstratie was via sociale media georganiseerd. De actievoerders riepen op tot meer respect en betere bescherming van vrouwen. Sommigen hielden borden omhoog waarop stond dat bondskanselier Merkel actie moet ondernemen. Het weer nog in het midden en noorden en oosten valt nog wat natte sneeuw, sneeuw of onderkoelde regen. En daardoor is er kans op ijzel. De komende uren wordt het droog. In de noordelijke helft van het land blijft het een paar graden vriezen. En in het zuiden wordt het 8 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij de Alfred Kerkdril 5 kilometer na een ongeluk. De A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwoude. 7 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A4 richting Amsterdam bij knooppunt Battenverdorp. 6 kilometer na een ongeluk op de A10. Daar zijn de rijstroken wel weer vrij. Op de A9 ook maar richting Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp 6 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Volendam en Amstel Business Park 7 kilometer door een autobrand. Er zijn drie rijstroken dicht. Na 12 Utrecht richting Den Haag bij Noodorp.